Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Tijd voor Hoogland. Wijs Hoogland 501. true. Car topped up and my head propped up with a sheet from the London news. A louder guns and a louder rape. There's too many pictures of the police tape and the louder sport and the louder stars and the X Factor. So blah blah blah. See the bit that I like to hit is a section called Love Struck. I love this page, it's all the rage, it's where I come unstuck. Scrolling through, I'm trying to, I'm trying to look for you. I'm scrolling through, I'm trying to, I'm trying to look for you. pain, you were looking from a window pane. I gotta know, need to know, wanna know why you're running and I'm dropping my train. Did you really, really follow me? Can you explain your actions? Did you really, really follow me? How can you explain that caption? Who's the chap in a baseball cap on the central line at three? Kinda cute in your Burberry suit, got off at Bethnal Green. Fancy a date for two. Well. to do. Shall I pursue the thing with Sue? See, I'm kinda shy, and I'm not the guy to be found in the back of the London line. So I'll cook up the Struck op jouw Radio 501. Het is 5 over 4 en het is weer tijd voor een hele kerstverse hoogtijd van Ooglatten. De 65ste alweer. Ik heb nog steeds een briefje hangen. Ik kijk nog steeds uit op het briefje waarop ik zie dat ik... Uh, voor mij 19 of 20 november mijn 100ste uitzending heb. Dus eh, dat wordt in ieder geval een, eh, mooi feestje. Maar ja, daar heb ik het al zo vaak over gehad. Laat ik het nou maar even hebben over vandaag. Hè. Ja, want het, we zijn weer begonnen. Ik, ik, ben er weer helemaal op tijd vandaag, op de donderdag. En morgen ben ik er ook weer op tijd van, van, 4 tot 6. Alleen woensdag is dan ja, even wat later, even van 10 voor half 5 tot tot 6. Maar ja, dat, daar kun je waarschijnlijk ook wel mijn leven. Ik heb weer een heleboel muziekjes voor je meegenomen. Er gaat weer een plaatje toegevoegd worden aan het lijstje van mijn favorietjes. Ik ga weer de band van de week, de Rizzle Kicks, ga ik twee keer voor je draaien. Het gekke genre gedeelte komt weer langs. Ik ga nog een plaatje draaien van de band van de week van vorige week. De Carnivals komen langs. Ehm, ja, en wat nog meer. Ik heb weer een paar leuke onbekende bandjes ook nog voor je meegenomen. op het oog zo. Ik denk een stuk of 2, 3, 4. Dus eh, nou, dat moet allemaal wel goed komen. Ik heb in ieder geval weer veel te veel muziek meegenomen waarschijnlijk. Maar ja, daar ben ik over het algemeen ook wel goed in. Dus laat ik nou weer gauw beginnen. Maar ja, als je toch wel lekker van start wil gaan, dan moet je gewoon lekkere plaatje draaien. Zoals deze van The Count and Sin. En doen het samen met de Mystery Jets. Ook een plaatje die ik heel veel draai van de Mystery Jets is uh, Two Doors Down. Maar ja, dat is een heel ander plaat. Dit is namelijk After Dark. We never Sinden samen met de Mystery Jets, After Dark. Ah, het is niet zo'n hele bekende plaat geworden, maar ja, deze desalniettemin vind ik het wel een hele lekkere plaat. En vind dat ik hem wel vaak ga draaien. Want voor mij het 2011 of zo alweer. Nou ja, alweer de tijdje terug ondertussen. Nou dan kun je dat misschien ook wel een beetje onbekend noemen nog. Nou heb ik weer iets anders, nog onbekenders voor je meegenomen. Ja, ik heb deze ooit eh, gevonden via de Spotify Radio. Daar klik je een plaatje aan. Dan krijg je allemaal onbekende, vage dingen die komen er langs. Zo ook dit. ik vond dit wel een heel, heel schattig nummer, om het zo te zeggen. De Spinto Band en Oh Mandy. bomen, jongen. Die zijn nu vet gezet. Nou, omdat ze altijd naar het bos toe komen. Ja. Hey, leuk, heb je ooit een bos gezien? Zonder bomen? hey, <laughs> eh, hey, jongen. dan eh, toch een erg gezellige plaat. Ja, ik krijg hier alweer een duimpje, dus dat zit allemaal wel snort nu. En eh, daarvoor nog de, de Spinto Band met Oh Mandy. Dat is ook een, eh, een ja, een, echt een schattig nummertje inderdaad. Zo, als je weer even helemaal bijgekomen bent, kunnen we nu weer verder gaan met de band van de week. Rizzle Kicks. Ik zie alweer dat ik over tijd ben, dus dat betekent dat ik weer snel van start moet gaan. Ik draai er twee vandaag en ik begin met het plaatje uit. Ook weer aan het lijstje van mijn favorietjes. Het houdt ook maar niet op, hè. Dit is Mama Do The Hump. Why don't you sit smile, Harley?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 Whoa, yeah, yeah, I love that sound. Whoa, yeah, yeah, I love that sound. Yo, so flip your bag butts at once on a mad one, like yeah, your mama can not harm. Mama do the hum, mama do the hum hum. Mama won't you please let me do the hum hum. Mama do the this much energy beyond me. I just want all of these girls to be on me. And maybe even one of them could be Beyonce. We ain't gonna put that rap noise in. All of that cheesy stuff, clap, clap, sing. And we're gonna burn some calories right here, right now. Ain't over till a fat boy slims, mama. Plus a little jiggy is the drum trap pound. After Brummer just making their own crowd. Woody got the half driving line. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Uh, so flick your flag, butts at once on a mad one. Like, yeah, yeah, mama can not harm. I'ma do the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 Rizzle Kicks en Mama Doe de Hamp. In de tweede uur hoor je ook nog When I Was Youngster van dezelfde Rizzle Kicks. Ja, want ze zijn niet van niks band van de week natuurlijk. Vind ik een hele mooie keuze. Ja, en ik zit dus echt ontzettend te twijfelen wat het volgende week nou weer moet worden. Want ik heb weer zoveel klaar klaarstaan die dan moeten worden. Ik denk dat ik wel een stuk of drie, vier heb die ik in, de eh, in de wachtlijnrij heb staan. Dus ja, het wordt altijd weer een beetje spannend. En ja, ik, ja maar daar moet je ook wel op tijd mee bezig zijn. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dan op, uh, op de dinsdag erachter kwam van... oh ja, ik moet nog een nieuwe band van de week. En dat ik gewoon helemaal geen flauw idee meer had wat er nou eigenlijk moest worden. Dus ja, dat heb ik maar eh, veranderd. En ik heb in ieder geval dus voor een aankomende maand genoeg band van de week. Dus daar hoef ik me in ieder geval vooral geen zorgen over te maken. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor alle plaatjes die in het lijstje van favorieten staan. Want ik heb er nu ik zal even snel vertellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 24 instaan. Er komt vanavond de 25ste erbij, ja. En ik heb ook daar heb ik alweer een heel mooi, een bizar groot lijstje van. Wat, wat er nou allemaal erbij moet komen. In dat, ja, maar dat is ook zo'n oneindig lijstje gaat het waarschijnlijk worden. Ik heb al, en dan heb ik een format mee. En dan heb ik daarachter even nog een apart blaadje van, van dat hele lijstje. En ja, die zit nu al bijna half vol. Dus ja, en ik denk, ik heb er nog zoveel klaarstaan. Ik denk dat gewoon vijf A4'tjes er binnenkort achter moet gaan plakken. Want het houdt maar niet op. En het is, eh, nou ja, en ik heb ook het ergste is dat ik nog steeds geen idee, geen idee heb wat ik met het hele lijstje ga doen. Dus daar moet ik eerst maar eens wel flink over na gaan denken voordat, die, voordat het helemaal uit de hand loopt hier. Zo.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 life.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 scenes en post-breakup seks. Het is bijna tijd voor het gekke genre gedeelte. Ik heb nog eh, net genoeg ruimte om... Eh, ik denk, ja, even kijken of ik dat precies goed uitkomt. Ja, nog een eh, kleine, kleine minuut. Ja, als ik hem nu ingooi, dan red ik het net. Tenminste, als hij het doet allemaal. Ja, deze volgens mij. Snel Punk alleen, Uncontrollable Urge en I Could Never. Dat paste er precies, want ja, nu kan ik dit muziekje instarten. En dan weet je hoe laat het is. Half vier precies. Pak ik het uh, gifgroene bakje er weer bij, zoals elke dag. En dan eh, gaan we weer het gekke genre gedeelte spelen. Het bakje dat vol zit met uh, half 62 uh, gekke, gekke genres. Maar ja, ook gewoon hele normale genres. Dat eh, zit er ook gewoon in. En dat ehm, houdt het mooi, mooi spannend en varieert het lekker. En eh, ik ga zo meteen eentje uit de doosje pakken, of uit het bakje. En jij kan dus jouw favoriete plaat van het channel dat ik zo meteen gepakt heb, kun je naar mij tweeten. Het Gijslaastreepje of Radio 501. Of eh, op de Facebook kan het voor mij ook nog gewoon even plaatsen op de Radio 501 website. Of eh, Facebook en dan nog gewoon op de website natuurlijk www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Daar kun je dat allemaal even achterlaten. ja, moet ik natuurlijk wel eerst eentje pakken. Want dat is natuurlijk het, het andere ding. Gisteren was het alternative, dus ja, dat zo gek was dat allemaal ook weer niet. Maar ja, dat kan dus ook gewoon, hè, wat ik zeg, het zit ook gewoon hele normale genres in. Misschien ook, ja, ik heb één keer apres ski gehad en dat vond ik echt de limit eigenlijk wel. Want ik heb toen DJ apres ski gedaan met, met Cowboys met Indiana, En ik zal het ook nooit <laughs> vergeten dat ik die plaat gedraaid heb. Want dat was echt een van de, nou ja, een van de, het was gewoon de foutste plaat die ik ooit gedraaid heb op de radio. Dus laten we het zover dit keer niet komen. Laat ik hem maar gewoon weer eentje pakken. Ik zal nog even de adressen opnoemen. Het Gijslaagstreepje Radio 501 op de Twitter en de website www.radio501.nl uh, eh, slash live bij de chatbox. En ik heb weer een gepakt hoor. Ik heb weer een, eh, een heus genre in mijn handen. En de pauken zijn gestart. Vandaag 19 september 2013. Het is donderdag. Het is de dag van de donderdag. Het is hoogtijd voor de 65ste. En het is vandaag geworden... Grunge. Jouw favoriete Grunge-plaat, nou, dat, eh, ja, dan kun je natuurlijk Nirvana aanvragen. Maar jij weet waarschijnlijk nog wel veel meer wat ik allemaal eh, kan draaien voor jou zometeen. Het Gijs, al want Nee, is geen Slayer. Nee, jammer, sorry. Eh, maar jij misschien wel iets beters dan Slayer. Het heb je al gehad, radio 501 of op de website <laughs> www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Jouw favoriete grunge plaatje? Nou ja, dat, eh, dat moet lukken. Ik geef je wel even de tijd ervoor. Dus eh, ik, ik, ik, heb er in ieder geval alle vertrouwen weer in dat het wel moet gaan lukken vandaag. Met dat leuke gek genre. Ja, dit heb ik voor mij niet zo heel vaak gepakt. Grunge misschien één of twee keer eerder. Zou misschien wel kunnen. Nou ja, even verder met, met heel wat anders. Mooie muziek. Want dat kun je ook maken. Example, x band van de Week. En ik draai hem echt elke week. Staat in de lijstje van mijn favorietjes. Maar dit is echt wat heel anders wat hij maakt. Want ja, ook dit kan hij maken. Dat, het is een beetje Skies Don't Lie. Dat begint ook zo heel rustig. Die staat in eh, het favoriete lijstje. Maar ja, dit nummer dat blijft ook gewoon heerlijk rustig en mooi. Het is Example en Microphone. Take everything I say with a pinch of salt. Coming out with rubbish at intervals. Don't take what I say as an insult. Exactly what I did to the kids at school. I guess that probably means that I'm into you. So I've put it down in words just to speak the truth. And girl, I know that's highly original. Hoping this should not make sense to you. ook gewoon, hè? Example en microfoon. Mooi nummer. Mooi rustig, vrolijk nummertje. Maar het zit toch wel een lekkere beat in dat het toch nog een beetje opzwepend is, om het zo te zeggen. Nou, klinkt allemaal weer erg lekker. Eh, zometeen eh, draai ik jouw favoriete grunge-plaat op Radio 501. Ja, dat was zojuist het gekke jan-gedeelte geworden. En ja, dan draai ik ze gewoon even in. Ja, wie weet eh, maak je kans op prijzen, maar ik heb zo'n vaag vermoeden van niet. Want ik heb eigenlijk helemaal gezien om de prijzen weg te geven. Zo simpel is het. Ja, ik noemde ze net al op Nirvana. En ja, ik denk dat je die ook wel in de grunge mag laten vallen. En ja, de verleiding was toch zo groot dat ik ze toch maar even draaien ten behoeve van Slayer. Dit is In Bloom. In Bloom op jouw Radio 501. En dit is eh, het genre crunch, crunch. Grunge natuurlijk. Crunch is voor mij wat je altijd op je bord krijgt, zorgens vroeg. Maar grunge in ieder geval. En jij kunt dus nog steeds je favoriete grunge plaatjes aanvragen. Het gijslaastreepje al gehad. Radio 501. Of op de website www.radio501.nl slash live. Bij de chatbox. Ik heb er ook nog een, eh, overal en ergens een tweetje uitgegooid. Oeh, kijk, ik zie altijd, altijd leuk. Ik heb een nieuwe volger erbij. Dat eh, doet me altijd goed op Twitter. Ben toch wel benieuwd wie het dan is natuurlijk. misschien iemand die het gerelateerd heeft aan mijn, uh, mijn ene tweetje. Oh, kijk, de broer van. Ja, ik zie het al inderdaad. Het eh, komt helemaal goed. Hartstikke mooi. <laughs> het zit allemaal wel lekker in elkaar. Hier, ja, er wordt zojuist een, eh, een briefje opgehangen en ik word bijna vermoord dat ik Slayer moet draaien. Maar ja, ik zeg maar even één ding. Chris, volgende keer beter, jongen. Party Hard op jouw Radio 59, waar het gekke genre gedeelte vandaag uh, uitkwam op grunge. En eh, ja, nu heb ik in ieder geval een. Eh, ik haal altijd even de Wikipedia erbij, dat doe ik altijd. En dan, zie ik, dan ga ik een beetje kijken wat de grote baas Wikipedia nou allemaal over te zeggen heeft. Nou weet ik zelf ook al genoeg van grunge natuurlijk. Maar ja, toch even, kijken, toch even de artiesten opnoemen die ja, in, de, in, in de grunge scene vallen. Dan heb je hier de grunge bands. De bands beïnvloed door grunge en de voorlopers van grunge. Hmm, even kijken, we beginnen bij de voorlopers. Daar zie ik Neil Young staan, de Pixies, eh, Sonic Youth. Oeh, lekker, lekker. En dan even naar de, normale grunge bands. staan dan Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Oeh, lekker. En Soundgarden zie ik dat ook tussen staan. En dan hebben we ook nog het rijtje bands beïnvloed door grunge. En dat, daar staan er eigenlijk heel veel leuke dingen in. Dus ik denk dat ik er maar weer van een, eh, een paar uit ga trekken kijk, daar gaan we, gaat weer lekker. En een, paar die ik in ieder geval op de planning had staan ook al. Dus dat komt wel goed uit. Want ik zie daar onder andere staan de Presidents of the United States of America. En dat vind ik een eh, fijne band. Bush staat er ook bij. Audio Slave zie ik tussen staan. En ja, ze staan er echt tussen. De Foo Fighters. Ja, en dan draai ik ze wel gewoon, hè. Als Wikipedia zegt, dan draai ik ze gewoon. De Foo Fighters en Dear Rosemary. is Radio 501. on uncertain terms. I put gin in my milk to kill all the germs. As I pray for the day, that light will return. And I pray for myself, but I never love so I never learn. I really like you, but I'm nothing like you. I try really hard, but don't get so far. You get my respect, but we don't connect. together, so I love you forever. I love you forever. so it rains on the world fuck about the values I would die for Like the faces so servant, the reader is you crack for No one gives me fucks about the values I would kill for Give them something to die for Give me something to die for criminal movies Cogtailing in sin, so they were coming Like spiral cities through cracks in the floor Thought I knew what the flag was, but now I'm not sure What do I know anymore? And no one gives a fuck about the values I would die for And the basic civil servant, the real crackle And no one gives two fucks about the values I could kill for Give them something to die for Give me something to die for but life will return. I pray for myself, but I never lie. gives a fuck about the values of a diamond On the of civil servants, a rudimentary crackpot No one gives a fuck about the values I would kill for Give me something to die for Give me something to die for No one's too perturbed about the things I would cry for I've been trying all my life until there's nothing left to try for No one's too perturbed about the things that I would live for Give me something to try for Give me something to try for Leuk, weer zoiets onbekends. The Dirty Pretty Things en Gin and Milk. Ja, in het tweede uur zometeen heb ik nog veel meer onbekende dingen. Onder andere Muziek van Bleached komt langs en The Virgin Marys. Dat zijn allemaal eh, vrij onbekende namen. Ik heb ook nog de White Rapids voor je klaarstaan. Dus dat zegt je misschien allemaal nog niet zo heel veel. Maar dat vind ik wel leuk. Ja, daar hoor je zo meteen dus allemaal veel meer over. Ik ga weer dit, dit uur alweer afsluiten. Want ja, zo snel gaan die dingen. Als je het een beetje lekker naar je zin hebt, dan, eh, dan gaan die uren meestal wel vrij snel. En uh, ja, zometeen in twee uur hoor je nog meer grunge-plaat. Ik zal nog even, even gauw de Wikipedia erbij pakken. Oh ja, de plaatje van The Presidents of the United States of America kon all over langs kan misschien wel even die nieuwe van Pearl Jam of zo draaien. En eh, ja, Bush klinkt eigenlijk ook niet verkeerd. Nou ja, dat allemaal dus zometeen in de tweede uur van de hoogtijd ogen. Tot deze daverende donderdag van 19 september 2013. Dus sluit af met de plaats van je hoofd. Dit is deze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 some New York and London. I'll level accusations like the press till you realise that you've dressed yourself in time. Because the man's needs, man's needs, a fire greed, a fire Crips met Man's Knees. Ja, ik wil even Man Like Me zeggen. Ik, ik, draai die gasten zo vaak, die Man Like Me, dat ik overal waar nu ergens Man in de titel staat, meteen al bij man, aan Man Like Me moet denken. Zo, welkom. Ik ben er weer helemaal in het eh, tweede uur van Hoogtijd voor Oogland. Het is de 65ste Hoogtijd voor Hoogland. Het is de de donderdag. Het is 19 september 2013. En ik heb er weer zin in. Ja, ik heb weer. Ehm, het, het, het, is best goed gegaan vandaag in het eerste uur. Ik heb maar één plaatje niet gedraaid dat ik. Eh, dat ik of heb ik niet kunnen draaien. Dat ik wel wilde draaien. Dus ja, dat gaat toch goed, hoor? Ja ja, gewoon per dag een verbetering. Dat eh, gaat lekker allemaal. Even kijken, wat gaat allemaal gebeuren in dit uur? Nou ja, onder andere dus een, eh, ja, een plaatje in het lijstje van mijn favorietjes. Er komt weer eentje bij. Gisteren Macklemore, die je nu ook op de achtergrond hoort. Maar uh, gisteren kwam Gold erin. Dit is Bam Bam van het legendarische album The Heist. Leuk album, ja. Het zit vol met gezellige liedjes. Maar ja, ik vind het op zich wel een, een, bijzonder album, dat van Macklemore. Want je hebt natuurlijk Kent Holden als een thrift shop. En, en dan heb je die nog Same Love, die is, is ook nog wel een eentje geworden. En ja, en voor de rest ja, ik vind het echt een tof album, dat zeker weten. Maar ja, dus, dus ik denk niet dat er nog meer echt iets vanaf gaan komen ook. Hij is voor mij, ik, ik hoorde laatst die ook erg bezig was met... Eh, hoe heet eh, het, het, het, nieuwe tienersterretje ook weer, 15 jaar, Ariaan. Even kijken, misschien staat hij nog ergens in de computer toevallig. Even kijken, McLemore. Ja, hij heeft in ieder geval die oude plaat, die is ook zo iets idioot vet. Dat is And We Danced. En dat is, die is nog voor, eh, voor, voordat hij echt helemaal eh, echt bekend was, dan eh, kwam toen was die al uit. En dat vond ik zo'n vette plaat, En We Danced. Die kan ik nog even horen misschien vandaag. Even kijken, ik kan nu even niet dat... dat schijnt dat hij nu alweer... een Ja, sorry hoor. Ik ben er weer helemaal terug. Ja, die, die kolen die hakt erin vandaag. Dus ja, zo gaan die dingen af toen je een, even wat lucht vrij laten. Nee, in ieder geval. Ik draai zo meteen die oude van Mclemore nog wel even. Want dat vind ik wel even een hele vette plaat om, je, om aan jullie te laten horen. Heb ik al een keer eerder gedraaid. Maar nu alweer de hele tijd niet meer. Dus ja, Tijd om die weer te draaien, toch? De donderdisk. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. Maar eerst even tijd voor de donderdisk van een band die ik afgelopen week ook draaide. En ik vind ze vet, jongen. Ze uitkomen uit Ierland. Ze zijn iets ouder dan ik. Ze heet The Stripes. Het is Blue Collar Jane. Stripes en Blue Collar Jane. Ik vind dat echt een hele vette plaat. Ik draai hem inderdaad vorige week ook al in het kader van nieuwe muziek. En ja, die plaat eh, die deed mij, eh, die deugde mij wel, om het even heel, eh, heel netjes te zeggen. Even kijken, ik moet ook nog even een plaat voor de carnivals gaan draaien zometeen. En die Mclemore komt er dus ook nog aan. Maar ik moet ook nog even het tweede gekke genre gedeelte plaatje gaan draaien van vandaag. Ik had het namelijk over de Presidents of the United States of America. En ja, die ken ik wel hoor. En dat vind ik nou wel erg gezellig ook. Nou ja, gezellig. maar gerust hartstikke vet. Dit is Backporch op Radio 501. is me in my rocking chair sitting there on a little back porch about to fall apart, so I think I might repair it. Just I'm thinking about repairing it. Some little friends come along with some two string, one string, no string guitars, and they plug them all into the back porch. And they sit around playing all their favorite songs, They're kicking back, feeling real good, real fine, real full of wine. And everything's fine, everything's beautiful, everything's great. I just feel so good, you know, I'm 70 years old and I'm slipping everything through a straw. But I'm an old man on the back porch, old man on the back porch. Old man is me. Old man on the back porch. Old man on the back porch. Old man on the back porch and that. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. die op de top. Lola in ieder geval. De carnavals en Lola. Dus band van de van vorige week. Maar ja, deze week is Drizzle Kicks. En die hoor je zo meteen och, nog op jouw Radio 501. Daar hoor je zo meteen When I Was a Youngster ervan, Maar ja, dat is allemaal hartstikke ver vooruit in dit uur. Ja, ik moet toch veel te veel draaien. Dus ik ga weer hartstikke snel van start met Macklemore. it's And We Danced. and we danced. And we cried. And we laughed. and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Our lives, our lives, our lives. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Cause nights, the night, am I right? hearts. Feels like a night for a party. My niche so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a holdout. You hose down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been known the dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free your beat and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie to a bullseye. Yeah, yeah. And we danced, oh, and we cried, oh, and we laughed, oh, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the best of I am lives. not, I am not going to stand on the wall. I will dance, I will dance, I will break that ass off. And I see you in the corner, corner looking so small, doing the robot like if I died tonight, at least I went hard. I will not, I will not give a damn who watches me. I will live, I will live, liberate the thoughts in me. I will be the disco ball freak and give my all to whatever girl's booty I'm freaking on. I'm not skeeting, nah, it's just freaking hot. Alright, I skeeted. I will not be a mannequin, no, the ego banishes it. The roof's on fire, let's burn down the Vatican. I will moonwalk to Pluto in honor of Michael Jackson. In heaven, he'll be saying, That man is tired of dancing. Rip to the king, Michael Jackson. We learned it all from you. Dedicate this to the dance floor. Party out the sorrow till tomorrow morning happens. We pledge allegiance to the DJ. Put your hands up. And we danced. And we cried and had a really, really, really good time. Oh, Take my hand, oh, let's have a blast. And remember this moment for the rest of our. You see me looking at you from that bar right over there. But your friends are huddled up and they are hating on a player. I just wanna dance with you, get on the back of you. Tip tap the boots, extract the truth. Dance with you, get on the back of you. Dance, dance, dance. dance, Awesome. dance with you. I just wanna dance with you. Come in. Go, go, go, go, go. I see you go. Get on it. I just wanna dance with you. I just wanna dance with. You. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. my hand. Let's have a blast remember moment the Het verbaast me dus hoe vaak deze beluisterd is. En ja, want voordat Macklemore dan bekend werd, dat, dat kun je dan allemaal zien op... Eh, ja, bijvoorbeeld Spotify, daar staat ernaast hoe vaak hij beluisterd is. Nou, bijvoorbeeld dit nummer is nu al 20 miljoen keer beluisterd. Maar als je dan bijvoorbeeld gewoon even Macklemore intypt, dan zie je, nou ja, dan heb je natuurlijk Thrift Shop Candle, dat is een Same Love, en helemaal bovenaan. Die zijn echt nou, bijna miljard, nou ja, dat is voor mij wel erg overdreven, maar echt heel veel keer beluisterd. Daar staat dan popularity staat er dan. En dan zie je daaronder staat al And We Danced. En die is ook echt heel erg veel beluisterd deze afgelopen tijd. Dat vind ik leuk, want ja, ik kende die hele plaat nog niet voordat ik uh, Macklemore kende, zeg maar. Zo, vet. Ja, voordat ik Macklemore kende, voordat ik natuurlijk uh, eh, Thrift Shop en alles, eh, de bekende platen kende daarvan. Zometeen heb ik voor jou een plaatje dat ik toegevoegd aan het lijstje van Gijs favorieten. En ik heb nieuwe muziek voor je, van Panic at the Disco. Ja, ja, ja. Eerst even Deus uit België, met Sats en Soda. Leuk, ik moet die bandjes toch wel wat vaker gaan draaien. De Presidents of the USA vanmiddag eh, zojuist eruit ook al. Moet ik ook maar even wat vaker gaan draaien. Het klinkt allemaal erg fijn. Het is allemaal van de je zal bijna herontdekking noemen. Maar ja, dat dan dan weer net niet. In ieder geval, eh, verder met eh, het lijstje van Gijs favorieten. Er staan er nu 24 in en er komt één plaatje bij vandaag. En dan maakt de 25ste. En er komt vandaag een, een, eh, een band bij uit, uit Australië. Ik, ik vind dit een hele vette band. Ik heb ze leren kennen dankzij een, een videospelletje. Zoveel gaming nou ook weer niet. Maar ja, dan luister je toch, toch wel even benieuwd wat er omheen zit. En dan een beetje aandachtig te luisteren. En toen kwam ik deze band tegen. Eh, ze zitten zelfs twee keer in, eh, in hetzelfde, eh, niet in hetzelfde, maar wel ja, in FIFA 2009 of zo. En, en ook in 2011. Dus ze zitten er een paar jaar tussen. Ik heb het over Cat Cappy. En die gasten komen uit, Australië. En ze hebben nu mm, ja, Lights and Music is een, is een nummer dat in een van die spelletjes zit. En Where I'm Going. Where I'm Going die keer vast wel. Die draai ik best wel vaak. En ja, ik heb er van mij laatst ook al over gezegd dat ik hem zelfs nog in het lijstje zou zitten. Want ik vind dat echt een hele vette plaat. Die Lights and Music is iets elektronischer. Ik kan het wel even een stukje van laten horen. Misschien dat je wat zegt als je een beetje van eh, videogames af weet. Een beetje herkenning. Ja, zie, dit is toch wat meer elektronisch dan die baan die ik zo meteen ga draaien. Ook heel vet. Ook daar absoluut niet van. Want ook dat vind ik een hele vette plaat. Maar ja, ik ga in ieder geval eh, die andere plaat van ze, die ga ik toevoegen aan mijn, eh, mijn lijstje. En dat is Where I'm Going. En dat vind ik zo'n bizar vette plaat. Ik weet niet waarom. Het, het, het grijpt me en het laat je niet meer los, zou je bijna zeggen. Maar ja, ik vind het echt een, een super vette plaat. En hij komt meer dan terecht in het lijstje van Gijs favorieten. Cut Kappie. Dit is Where I'm Going op jouw radio 501. de muziek. White Rabbits en Percussion Gun. Ik vind het een, eh, grappig plaatje. Het, ik, weet even wat, ik ben natuurlijk drummer, dus dan eh, spreken die drumplaten hier ook wel aan. Maar nou ben ik niet zo van dat... Eh, ze dus niet echt van dat getrommel zoals in dit nummer, maar ik vind het toch wel een vet nummer. Ja, en daarvoor Cut Copy and Where I'm Going toevoegt aan het lijstje van Gijs favorieten is de 25e plaat die erin staat. Terwijl ik maar 24 keer gedaan heb. Ja, hoe krijg ik dat voor elkaar? Ja, iets met de Park en eh, ook al 30 keer verteld. maakt helemaal niet uit. Ehm, oeh, ik loop... Nou, ik denk dat ik het net aan ga redden. Als ik nu de nieuwe muziek ga draaien, dan kom ik net precies goed uit eh, met, eh, met de tijd. Voordat uh, Cyril hier zo meteen van start gaat. Van 6 tot 8 met zijn high times. Een heleboel, heel, veel reggae gaat hij draaien. Tenminste, iets van twee uur lang reggae. Dus dat, dat zit allemaal wel snor ook waarschijnlijk. Even kijken, ik heb vandaag nieuwe muziek voor je meegenomen van Panic at the Disco. Ja, ze maken weer muziek ze zijn weer op tournee en ze komen in Paradiso over een paar maanden. Vind ik allemaal vet. Ik moet deze nieuwe plaat, moet ik alleen eerder gezegd zelf ook nog een keertje hoor. Dus ik ga wel even goed luisteren. Nieuwe plaat van Panic at the Disco, Miss Jackson. dit is dus de nieuwe van Panic at the Disco. Die heet Miss Jackson. En dan heb je ook nog deze plaat natuurlijk. Ik vind die echt één op één hoor. Ik vind het echt serieus. Dat is echt sprekend vind ik. Wat de stemmen lijken is wat een beetje waar. Dit is Follow Boy met My Songs Know What You Did in the Dark. Dat is van het nieuwe album Save Rock and Roll. En dat is natuurlijk, nou ja, natuurlijk, dat is ook niet helemaal meer wat, uh, wat er nou helemaal geweest was van uh, Fall Boy met I Don't Care and Thanks for the Memories en zo. Maar ik vind die, eh, die nieuwe van de Panic, dat is wel sprekend op deze lijken zeg. Nou ja, in ieder geval, ik vind het wel een leuke maand, dus het is eh, geen eh, vervelende ontdekking. Komt, eh, komt waarschijnlijk nog wel een keertje langs. Nee, die staan ergens in oktober of zo, of in november staan ze in, in Paradiso Panic at the Disco. Ze hebben er helemaal begonnen. Die gozer is helemaal afgekikt van de drugs. Een van die twee, die zat echt jaren zat hij helemaal gek in de drugs en alles. En dat is hij nu weer helemaal vanaf en dan gaan ze weer lekker op tournee. En dan komen ze ook even gezellig naar Amsterdam. Moet je maar even kijken. Als je het, als het leuk vindt, moet je gewoon naar paradiso.nl. Bij ja, Panic. Panic. Dus PA. Panic gewoon hoe je het schrijven. Met een uitroepteken erachter. En dan spatie at the disco. Ja. Je kent ze vast wel, anders ga je er ook niet heen. Even kijken. Ehm, ik zal even wat eh, nog meer onbekende nieuwe muziek draaien. Ik vind het wel leuk. Dit is ook een ontdekking. Kwam ik laatst achter. En het, uh, klinkt niet verkeerd. The Virgin Marys. Ze komen uit uh, Macclesfield, het in Engeland. En ja, het is een, een leuke ontdekking als ik het zelf mag zeggen. Dead Man's Shoes. kun je toch bijna wel een zitje noemen volgens mij. En daarvoor eh, leuke nieuwe muziek van de Virgin Marys, Dead Man's Shoes. Zometeen heb ik ook nog muziek van, voor van, van Bleach voor jou. Dat is een, een, een, een ja, een, een eh, lekker Duurt ook 2,5 minuut die plaat, dus dat eh, komt helemaal mooi uit. Want ik ga weer heel krap uit gaan komen. tijd ben ik bang, dus dat betekent dat ik weer gauw van start moet. De band van de week staat aan de, aan de deur te kloppen. De Rizzle Kicks en ik heb vandaag nog meer voor je klaarstaan. Deze plaat. En het is een, uh, ja, een vrolijke plaat. Ik dacht je dat uh, Mamadou de Ham vrolijk was. Nou, deze kan er ook wat van hoor. Vanuit het, eerste album, Stereotypical, komt deze. Heerlijk al, moet ik ook maar eens bestellen denk ik. When I Was A Youngster is dit op jouw radio. I can remember that when I was a little you I wanted to fly around the world making a new life I never thought today I'd be what I am uh. now Yo Wanted to be a fireman, then I lost the desire, man. The second I got old enough to buy myself a cider can. Yeah, I was a smart little kid. That size the part of me since. These days you can catch me sitting on a bench in a park, give a lager and crisps. Back when I was younger, I wanted to be everything on the planet. Yeah, when I was a youngster, when I was a, when I was a youngster. think that if I think back back to the days when I thought I didn't think that nothing that I thought would not be possible. Trying to figure that out back when I didn't know how. To settle for a desk job, bringing those pounds. I wanted to live in those clouds. These days I deliver those sounds. I always thought of myself as a simple dreamer. I never tried too hard, but believe it. Now all of a sudden it's gone my 一样。 501. Is Radio 501. 501. meisjespunk van Bleached. Next, next stap was je. Oh, dat is ook vervelend om uit te spreken. Next, ja, next, next stap. Ja, ik heb hem al binnen. Lekkere plaat. Ja, ik moet alweer afsluiten. Ja, die, eh, daar gaat het einde gaan snel. En ik eh, eindig vandaag met een hele lange plaat. Een plaat van meer dan vijf minuten. Ja, dat hoor je niet vaak in de hoogtijd vooral. Maar ja, soms heb je van die platen die moet je gewoon draaien. Zo ook deze plaat. Ik ben er morgen weer van 4 tot 6. Veel plezier met Steel zometeen. Ik sluit af met Arcade Fire en de Suburbs. Ik spreek jou morgen en anders weer zaterdag. Ja, je weet het niet hè. No aid.